Eurosalt zei dat het al meer heeft geleverd dan was afgesproken en weigerde extra leveringen te doen voor dezelfde prijs. De rechtbank bepaalde dat Gelderland inderdaad een hogere prijs moet betalen voor het zout, maar dat Eurosalt vanwege de gladheid direct moet leveren. Voor maandagavond moet het bedrijf 500 ton leveren, waarvan 200 ton nog vanavond. Eurosalt denkt dat de provincie met de 500 ton zo'n vier dagen vooruit kan. Het gebied op en rond het vliegveld bij Maastricht is vanmiddag getroffen door een stroomstoring. Rond 4 uur werd een aantal elektriciteitskabels kapot getrokken door een aannemer die graafwerk verrichtte. Het vliegveld schakelde direct over op de noodstroomvoorziening. Maar 5000 huishoudens in Nut, Schimmert en Beek zaten urenlang in het donker. Op dit moment heeft ongeveer 80% van hen weer stroom. Hoe lang de andere gedupeerden nog in de kou en het donker zitten is niet duidelijk. Dat kan nog wel uren duren, zegt elektriciteitsmaatschappij Enexis. Het kabinet wil volgend jaar een nationaal pensioenregister. Daarin kan iedereen een overzicht vinden van de opbouw van zijn AOW en aanvullend pensioen. Zo hebben mensen een compleet overzicht van hun oude dagsvoorziening, ook als ze verschillende werkgevers hebben gehad. De pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank moeten de gegevens aan het register leveren. De gegevens zijn alleen in te zien door de mensen zelf. De Engelse Chelsea-speler John Terry heeft zijn aanvoerdersband van het nationale elftal moeten inleveren. Terry is in opspraak geraakt door een liefdesaffaire met de ex-vriendin van een nationaal elftalspeler en voormalig ploeggenoot Wayne Bridge... Bondscoach Fabio Capello zegt dat hij de beslissing heeft genomen in het belang van het team.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks, techniek Roy Halderman. In het eerste uur vertelde ik al dat vandaag precies een jaar geleden mijn vrouw overleed. En ter herinnering aan haar draai ik muziek van de drie jazz-cd'tjes die ik ooit tussen haar klassieke collectie heb gevonden. Laat ik het tweede uur beginnen met een oeroude blues van de hand van de W.C. Handy. De blues is sinds zijn geboorte in 1914 door velen gespeeld. En hier heb ik een van de vele versies van pianist Fats Waller, de St. Louis Blues. was een song gewijd aan een mij onbekende Kitty. Een mooi strak nummer, geblazen door twee reuzen uit de vroegere jazz. saxofonist Ben Webster en trompetist Harry Sweet Edison. Op dit cd'tje vond ik ook een nummer van baritonsaxofonist Jerry Mulligan en ventieltrombonist Bob Broekmeyer, die de plaats innam van trompetist Chet Baker in het pianoloze kwartet van Mulligan. Mulligan en Brooke met Limelight. <laughs> Thank you. Like the beat, beat, beat of the tom-tom When the jungle shadows fall Like the tick, tick, tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating You, you, you, night and day You are the one only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? in the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. let me spend my life making love to you day and night. me spend my life making love to you day and night, night and day, day and night, night and day, day and night. Dat was natuurlijk de Evergreen Night and Day. Die Cole Porter in 1932 schreef en die waarschijnlijk zijn belangrijkste bijdrage aan de American Songbook is geweest door ontelbare mensen gezongen. Vanavond in Hotel Hoogland door Lina Horn. Een musicalster en filmactrice die ook in de jazz haar sporen heeft verdiend. Ze werd in 1917 geboren en bracht in 2006 zelfs nog een nieuw album uit. Niet kapot te krijgen. De jazzmessengers van Art Blakey waren eind jaren 50 zelfs populair in de disco's. In de Lucky Star in Amsterdam zat deze hardbop-band zelfs in de jukebox. En op dat ene jazzcd'tje van Ian kwamen zij tweemaal voor. Ik koos voor vanavond een bekend nummer van pianist Bobby Simmons, die in 1958 deel uitmaakte van de Jazz Messengers, samen met trompetist Lee Morgan, tenor-saxofonist Benny Golson, bassist Jimmy Merritt en uiteraard drummer Art Blakey. Hier is Moaning. entertaining June. We stood beneath an amber moon and softly murmured someday soon we kissed and clung together. Then tomorrow was another day. Morning found me miles away With still a million things to say Now When twilight dims the sky above Recalling thrills of our love There's one thing I'm certain of return. I will to old Brazil. was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love certain return. I will to old Brazil, that old Brazil. Man, it's old in Brazil. Hoewel hij er erg graag bij had willen horen, was Frank Sinatra natuurlijk niet een echte jazzcrooner maar vaak swingde hij wel, zoals in het net gedraaide Brazil. Voor echte swing moeten we natuurlijk zijn bij bijvoorbeeld vibrafonist en bandleider Lionel Hampton, die uiteraard ook op een van de jazz-cd'tjes van Ian is te vinden. Hier zijn we met Flying Home, een compositie van hemzelf en Benny Goodman, met wie hij eind jaren 30 een tijdje heeft gespeeld. saxofonist Ben Webster had ik al laten horen, maar op een van de cd's van mijn vrouw Ien vond ik ook een mooi nummer van hem, samen met pianist Oscar Peterson. Woorden hoorden natuurlijk de song Bye Bye Blackbird uit 1926, vaak gezongen, maar ditmaal helemaal instrumentaal. Daarmee is de jazzmuziek op van de cd'tjes van mijn vrouw die precies een jaar geleden is overleden. Ian was een bijzondere vrouw een bruggenbouwer in relaties. Daarom draaide wij op haar afscheid de song Bridge Over Troubled Water, gezongen door Eva Cassidy. En daarom vanavond ook. When feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side. Het Bridge over Troubled Water komt een eind aan deze vrijdagavond live. Technisch verzorgd door Roy Halderman, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks met de muziek van zijn overleden vrouw Ineke. Goed weekend en tot de volgende keer. Bijvoorbeeld aanstaande zondag bij CFM Jazz, dat maar liefst 4 uur gaat duren. We gaan eruit met de big band van Stan Kenton in de Gamblers Blues.